Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zes Portugese jongeren staan vandaag voor het Europese Hof in een grote klimaatzaak. Ze hebben 32 landen aangeklaagd omdat ze vinden dat er te weinig wordt gedaan tegen klimaatverandering. Het heeft te maken met de CO2-uitstoot van de landen, zegt deze hoogleraar. Die is nog nauwelijks gedaald. En dat is de oorzaak van de schade die de jongeren in Portugal ervaren. Dus eh, hittegolven, eh, bosbranden. De jongeren vinden dat ze het recht hebben om daartegen te worden beschermd. Onder de aangeklaagde landen is ook Nederland. De uitspraak is er waarschijnlijk over een paar maanden. Het aantal daklozen in ons land is vorig jaar gedaald, zegt het CBS. Het waren er 26.500, ongeveer 6.000 minder dan het jaar daarvoor. Hoe het komt, weet het CBS niet. Dakloze organisaties twijfelen aan de cijfers. Zij zeggen dat het bij de opvanglocaties juist drukker wordt. En op de snelweg bij De Punt in Drenthe heeft een spookrijder vannacht een ongeluk veroorzaakt. Een man zonder rijbewijs reed daar tegen het verkeer in en raakte van de weg. Hij is gewond geraakt volgens de politie was hij onder invloed. Er zijn ook twee andere auto's beschadigd. Het is niet duidelijk of daar ook mensen gewond zijn. En in Amerika is een man vrijgelaten die bijna 30 jaar onterecht vastzat. Gerardo Cabanillas werd opgepakt in een verkrachtingszaak. Hij was toen 18. Hij had er niets mee te maken, maar bekende toch omdat agenten hadden beloofd dat hij daarna vrijgelaten zou worden. Je hoort zijn advocaat. When he was questioned by police, he swore on the life of his eight-month-old daughter that he didn't do this. He didn't do it. But they lied to him. They made promises to him. Na het testen van DNA-bewijs is hij nu dus alsnog vrijgesproken en eindelijk vrijgelaten. Het weer nog vanochtend vooral in het westen mist. En daarna een prima nazomerdag met wolken, maar ook behoorlijk wat zon bij 20 tot 25 graden.